Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Bij Defensie zijn vorig jaar was pesten, seksuele intimidatie en agressie. Maar bijvoorbeeld ook om het oneigenlijk gebruik van legerspullen. Uit het jaarverslag blijkt dat het aantal meldingen in 2017 gestegen is naar ruim 500. Het jaar daarvoor waren het er nog zo'n 130 minder. Volgens het ministerie komt de stijging onder meer doordat er meer aandacht is voor integriteitsschendingen en een betere registratie van de meldingen. Twee Armeense kinderen uit Amersfoort mogen niet in Nederland blijven. De bestuursrechter heeft bepaald dat ze naar Armenië moeten, waar hun moeder woont. Volgens de rechter is hun aanvraag voor een verblijfsvergunning terecht afgewezen. Vorig jaar werd de moeder op het vliegtuig naar Armenië gezet. Ze weigerde te vertellen waar haar kinderen zaten, maar na twee weken werden ze gevonden. Klasgenoten en activisten protesteren tegen de uitzetting van de kinderen... die nog nooit in Armenië zijn geweest en volledig vernederlandst zouden zijn. Zeker 30 islamitische organisaties in Nederland hebben de afgelopen jaren financiering aangevraagd en soms ook gekregen uit conservatieve golfstaten. Het gaat om miljoenen euro's uit Kuwait en Saoedi-Arabië, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en NRC. De financiering zou een van de oorzaken zijn van het toenemende aantal aanhangers van het salafisme in Nederland, een fundamentalistische stroming van de islam. Prins William en zijn vrouw Kate hebben het ziekenhuis in Londen verlaten, samen met hun pasgeboren zoontje. Het paar zwaaide naar mensen die buiten het ziekenhuis stonden te wachten en reden met de baby richting Kensington Palace. Williams vrouw Kate beviel vanochtend van hun derde kind, een jongetje dus. De naam van de baby wordt later bekendgemaakt. Het weer vanavond neemt de bewolking toe. S'nachts valt er in het noorden wat regen. De temperatuur daalt tot zo'n 10 graden. Morgen overdag is het druilerig in het noorden bij zo'n 13 graden.